Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het Rijnmondgebied een overlast ontstaan door het hoge water. In Maasluis, Vlaardingen en Schiedam zijn straten ondergelopen. De brandweer kreeg een aantal meldingen van ondergelopen kelders. Rijkswaterstaat heeft bij Capelle en Krimp aan de IJssel de Hollandse IJsselkering bij de Algabrug gesloten. De hoge waterstand komt door de combinatie van de westerstorm en de vloed. De grootste onderwijsvakbond van Nederland, de AOB, gaat een staking organiseren tegen de urennorm in het voortgezet onderwijs. Volgens de bond houdt minister Van Bijsterveld zich doof voor alle kritiek op haar wijziging van de onderwijstijden. De minister wil de zomervakantie een week inkorten en het aantal lesuren op 1040 houden. Eerst was ze van plan dat terug te brengen naar 1000. Volgens de AOB staat het onderwijs met de rug tegen de muur en stelt de minister onwerkbare eisen zonder extra geld te geven. De AOB wil gaan staken als de Eerste Kamer de wetswijzigingen behandelt. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Zondag kondigde de kleine vakbond Leraren in Actie aan dat ze na de kerstvakantie drie dagen wil staken. 26 van de 27 EU-landen zijn bereid om Brussel meer macht te geven over hun begrotingen. Dat is het resultaat van de eurotop die vandaag en gisteren in Brussel werd gehouden. De 17 eurolanden zullen een nieuw verdrag opstellen waarin meer toezicht op de financiën is geregeld. Zes landen die niet de euro hebben willen zich daarbij aansluiten en drie anderen overwegen dat. Alleen Groot-Brittannië doet niet mee. Het Openbaar Ministerie houdt vol dat de man die de brand bij Chemiepak heeft veroorzaakt terecht niet wordt vervolgd. Dat bleek tijdens een rechtszitting in Breda. De OM wil drie leidinggevenden vervolgen omdat de veiligheidsregels werden genegeerd. advocaten van die drie leidinggevenden vinden dat de medewerker wel moet worden vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond vooral in het noorden en enkele bui. Verder opklaringen. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen wisselen bewolkt. In het noorden een bui. En het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 8 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen het Burgerveen en Hoogmade 6. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 5. A27 richting Almere tussen Beeldhoven en Hilversum 5. A27 naar Breda tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum 5. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen het knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 6.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 En eh, wij zeggen hier... Goedemiddag! En het is nog ongeveer 16 eh, dagen tot kerst. Dus dat is mooi. Hebben we toch al meteen alles in één keer gehad, hè? Hoe doe ik dat toch? Vind je dat niet knap? Ja, vind eh, ja... Weer een stijltje knap, ja. Ja, en dan hebben we nog Country Harry. Hey, weet je. Ja, precies. Nou, we twee uur we eh, klaar. Eh, kunnen jullie nou meteen stoppen the only thing that keeps me going Is a little jive rock and roll hey Turn on your radio En van country Harry gaan we meteen over naar een Nederlands staaltjewerk, namelijk Jurk met Kabalis. Ik hoor de wekker gaan, de radio slaat aan, trek het nu alleen het was door mijn kruislief, nul de ochtend televisie. Man, ik ben nog veel te schoon. Hij is nog veel te sloom. De tent zit vol, vol met gekakel. Dan mijn collega, het volgende obstakel. Vrijheid is een schone zaak, maar iedereen die lult maar raakt. Vergeten wat speciaal is, wat de liefde van de taal is. Dat de boodschap zo banaal is, dat het niets meer dan kapaal is. Vergeten wat speciaal is, wat de liefde van de taal is. Dat de boodschap zo banaal is, dat het niets meer dan kapaal. is. In de kroeg klaagt een man over zijn bestaan. Ik hoor hoe hij de dus schuld naar een ander lult. Op tv de heren met een stropdas debatteren. En ze zeggen niets, maar het zegt me niets. Oh, al die meningen, verhalen en ideeën. Soms zou ik willen dat mijn oren niet meer deden. Vrijheid is een schone zaak, maar iedereen keer lult maar raak. Vergeten wat speciaal is, dat de liefde van de taal is. Dat de boodschap zo banaal is, dat het niets meer speciaal is Dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal Oh, al die legenloze zinnen Al dat gebabbel zonder rem Maakt dat ik hunker naar jouw woorden Doe me verlangen naar jouw stem Bangla weer. Goedemiddag. DJ Pepper hoorde je hiervoor. Eh, speciaal voor ons gemaakt weer, hè. Dit heet eh, Do It heet deze. Ehm, ik ben hem wel bedankbaar, want tot nu toe alles wat hij ons heeft gestuurd is Dankbaar, echt, uh, Krim. Dankbaar. Dat zeg ik. Niet bedankbaar. Ik ben dankbaar daarvoor. Je zei, ik ben bedankbaar, dus... Dat boeit me <laughs> niks. dat boeit me niks, dat boeit me niks. Ehm, daarvoor hoorde je ook nog Shake Up The Happiness van Train. En daar is natuurlijk ook een nieuwe versie van. Ja. alleen die is nog niet echt nou, we hebben weer een gast eh, deze week. Ja, maar... Net zoals vorige week en die week daarvoor en die week daarvoor. En jij wil nu dat ik die microfoon open doe? Ja, dacht misschien is het wel gezellig als hij ook wat mocht zeggen. Ja. Wil je wat zeggen? Hoi. Ik ben Martijn. <laughs> Oké, dat was het. Ja, en die de het. <laughs> <laughs> Maar ik was midden in mijn faal, eh, Niels. Nou, vertel. Je hebt namelijk ook een nieuwe versie van dit nummer. Eh, van een... Coca-Cola. Dat, First Choice en Pepsi. Shake Up Happiness. Maar dat is met de vrouw. Ga even luisteren. Heel even. Druk maar mee. Hij komt niet uit op single namelijk. Komt ie? is Oh, dat is een foutje. Sorry Dit is hem denk ik dan. Zal ik het proberen? Ik denk dat het precies dezelfde is. Maar we gaan het zien. Ja, dat is dezelfde. Helaas. Nou, moet je nog even doorzoeken. Ja, we zoeken nog wel door. Ah, gaat weer goed, hè. Hoe is het met jou, Niels? Ja, lekker. Dat is mooi. Lekker van het wind aan genieten. Ja, van het windje, ja. zo meteen lekker... Eh, oh, ja, eh, straks belangrijk. Straks belangrijk nieuws. Maar Niels op goede gel, hoor. Ja, ja. Ja. Kan even niet Extra iedereen zeggen, hè. Dus, eh. nee, ik heb geen gel. Nee, daarom. nee, dat is ook wel te zien ook. Dit is, dit is weer echt een discussie van luisteraars denk van... Nou, als Cream een Indiaan was geweest, had dan wil ik nog, Dan wil ik dan Dan nu het weerbericht. Het weerbericht. Maar dat krijg je nu niet, dat krijg je straks pas. Want in dan nu het weerbericht hebben we dan straks al echt schokkend wereldnieuws eigenlijk. Want er komt iets aan. En wat dat is, misschien werkt het niet. Maar misschien ook wel. This, is gonna, this ain't gonna work. in Nederlands. Ja, ja, vind ik wel. Duits. Swahilis. Swahilis. Alleen Clark. Germaans. Ottomaans. No side of improving.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 dry throat Cool girl, no phone They say she's in the class 18 She's stuck in her daydream Been this way since 18 But lately I've been seeing slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, worst things in life come free to us, cause she's just under the upper hand. Goes mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight. Cause in a pipe, she'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside. Now an angel died Covered in white With closed eyes And hoping for a better life This time I won't fade out tonight Straight down the line Straight down the line oh. mm -hmm. Let's say She's in the class 18 stuck in a daydream Been this way since 18 But lately your face seems Slowly sinking sting, Crumbling like pastries And they scream The worst things in life come free to us Cause we're all under the upper hand Go mad for a couple grams And we don't wanna go outside tonight Cause in a fight we'll fly to the motherland And sell love to another man It's too cold outside Angels fly Dat was Ed Sheeran met de 18. Daarvoor de Alan Clark met eh, This Ain't Gonna Work. Niels. Ja, we gaan nu... Eh, ja, ik heb eh, vernomen van een trouwe luisteraar dat we... Langzame kutmuziek draaien, had ik het maar even letterlijk zeggen. Dan gaan we nu naar een heel spacend nummer. Wat hij echt geweldig vindt. Ja, precies. Hot Shell Bleed. Of Hot Shell Ray met, Bleed. Bleed ja. Van Bleed, ja. Van Bleed. Nee, van Hot Show Ray. Oh, oké, van Hot Show Ray. Maar dat is echt een turbo nummer hoor, moet ja, je horen. Ja, echt. New Kids Turbo is hier niks bij, dames en heren. precies. Oh. Speciaal over, voor mijn groot. Over snel gesproken. Mijn groot, luister goed. Slappen. Langzame kutmuziek. Alsjeblieft. I feel like I'm drowning in ice water leaves have turned a shade of blue I'm frozen with this fear That you may disappear Before I've given you the truth in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doen, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me wil, niet blij doen Niet zo kop doen, ik zal mij doen Ze noemen me handsome Ze noemen me fashion Ze noemen me magic Spring op het trek en clash Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Zeg werk, maar ze willen een 16. En Ineens willen niggas mijn naam op het zien. Ze noemen een nigga uit je of je kent of je kent niet. Ben vast betaald als je mij je tent ziet. I made it get it all, yeah. Ik laat eten voor niemand, nigga don't care. Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair. Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen. Yeah, yeah. Ik laat me wat ik doe, wat ik does. Niggas om me heen zijn doe vaak thugs. Bitches om je heen zijn tjoe, up. Uh. En alles wat ik zeg, I do, I does. Yeah gaat Ik niet eens praten, broek gaat los Ik kan je niet vertellen hoe Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal ze zeggen moet je Johnson zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik moe van een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck that, ik ben aan de linker, Yeah, en mijn stacks worden dikker Dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar mm, the maar Willen maar, dikke man Caucasian en cinema Dark skin, porno, stars, yeah, cinema Ze rocken naar mijn mic, yeah, zingende Ping me van ik heb zin in ja Die shit is normaal die shit is niet normaal, nee Die shit is heftig, trekken naar je hart 69, ik doe het allemaal Ik wil wasted zijn, wasted zijn Feesten als een beest met een dirty tape de erbij Hey, shorty feest met mij Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal mm party squad. The party squad. The party squad. The party squad. The party squad. The party squad. The party squad. Een hele goede middag en welkom terug. Je hoorde hier voor de Party Squad met eh, Reverse en uh, en Gers. Uh, Gers natuurlijk met de strategie, hè? Ja, daarvoor het vet snelle Hotshot Ray met Bleed. Ja, ja speciaal. Ja, echt een turbo En natuurlijk ook nog David Guetta met Usher shirt met Without You. Ehm, en natuurlijk is dat van de Party Squad, ik ga hard. Ehm, het is bijna kerst en dat vind ik toch zo leuk, hè, dames en heren. Het is ongelooflijk. zo ik echt de enige Nederland, nou ja, Nederlander. <laughs> <laughs> de enige oh, is de enige persoon in Nederland die het leuk vindt. Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet Echt, ik, mijn moeder vindt het ook leuk. Oké, twee mensen. Ja. ja. en mijn oma ook. Oh, nee, drie. Mijn oma haat kerst. Ja. Gewoon één familie dus. <laughs> nee, heel veel mensen vinden kerst leuk. Kijk maar hier naar het dorp. Trouwens, wat vinden jullie van de nieuwe kerstverlichting in Zandvoort? Ik vind dat echt mooi. Ja, je ziet het hier niet. Ja, wat kerstbomen aan Ik zie alleen... Nee, nee, nee, nee, nee, Verder in het dorp heb ik je... Ik zie alleen de lichtjes van de koffieshop, maar verder... Eh. <laughs> <laughs> Zie ik oh, niks speciaals. Hou je in. Open, Hij is open. Dus <laughs> sla je slag. Nee, eh, in het dorp hierachter, dat weet je wel. daar heb je echt, echt nieuwe kerstverlichting. En het ziet er echt helemaal uit. Van het eh, witte wittige kerstverlichting. Het leuke is, kijk, ik heb het niet gezien. Maar ik was net wel even in het dorp. Ik heb er niet op gelet. Maar ik heb wel gezien dat er zeg maar, niemand in het hele dorp liep. Nee, maar dat is wel leuk, al die eh, kerstverlichting. Is voor de bewoners. Voor de, eh, is gezellig. Binnenkort de ijsbaan. Gelukkig zijn het niet alleen maar winkels. Binnenkort de schaatsbaan, hè? De schaatsbaan, ja. Speciaal. En Ikea omdat het bijna kerstmis is, nieuws, hou maar lekker even je mond. Dat zijn van die Ikea Goed, in elkaar plakken Sst, eh, Speciaal voor jou. Marco Bassato. Met kerstmis. Hier op CFM. Het is kwart voor zes. En we gaan lekker door, want het is bijna kerstmis. Een hele goede middag wederom. Dat dus. Goedemiddag. En eh, nog heel even middag natuurlijk. Um, ja, vooralsnog niet wist, hè. Vooralsnog niet wist, hè. Het is pas de vierde keer dit... Uh, dus? Dit uur. Dus volgende week mag jij weer draaien. Dus dan, eh, ja, is goed. Ga ik commentaar op jou leveren. Nee, is goed. Ehm, maar ik hoop dat je morgen dan, of, wel wel dat allemaal doet voor, voor, voor Christmas. Dus voor kerst. ik hoop dat je dan ook thuis bent voor morgen? kerst. Nee, ik hoop dat ik gewoon binnenkort thuis ben voor kerst. Want ja, Anders weet ik niet wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. I'll Be Home for Christmas is dit van Michael Bublé die vanavond optreedt in de Voice of Holland. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long I promise you I'll be home for Christmas You can count on me Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve